10 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Op verschillende stations lopen vanaf vandaag extra agenten rond... om agressie tegen NS-personeel aan te pakken. Dat meldt de vakbond voor rijdend personeel. In totaal zijn 20 extra agenten aanwezig op stations... waar vaak sprake is van agressie of zwartrijders. De agenten worden ook op treinen ingezet. Ze komen bovenop de bestaande politieaanwezigheid in treinen en op stations. Per maand wordt gekeken welke stations extra beveiliging krijgen. Voor de eerste maand zijn de stations van onder meer de grote steden uitgekozen. De Duitse politie heeft Al Jazeera-presentator Ahmed Mansour opgepakt in Berlijn. Egypte had een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd voor Mansour. Hij werd vorig jaar bij Verstek veroordeeld tot 15 jaar cel voor een marteling op het Tagierplein in 2011. Mansour wordt morgen voorgeleid. Duitsland bekijkt nog of Mansour zal worden uitgeleverd aan Egypte. In de Indiase stad Mumbai zijn 84 mensen overleden nadat ze giftige alcohol hadden gedronken. 31 mensen liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers werden woensdag ziek. De politie heeft vijf verdachten opgepakt. Zij zouden de drank hebben vervoerd en verkocht. In India vallen vaker doden door het drinken van illegaal gebrouwen alcohol. Armen kunnen zich vaak geen legaal verkochte drank veroorloven. En vaak is de illegale drank vervuild door chemicaliën. Een veiling van schilderijen van Adolf Hitler heeft 391.000 euro opgebracht. In Nuremberg kwamen vijf werken van de latere dictator onder de hamer. Een aquarel van slot Neuschwanstein leverde het meest op. Een verzamelaar uit China had er een ton voor over. Dat is meer dan het dubbele van wat werd verwacht. Hitler maakte de schilderijen tussen 1904 en 1922, toen hij nog kunstschilder wilde worden. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en kan er een spat regen vallen. Het koelt vannacht af tot 9 graden. Morgen in de loop van de ochtend enkele buien met kans op onweer.